8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Bunnik zegt opgelucht te zijn dat er een doorbraak is... in het onderzoek naar de boerderijbranden in Werkhoven... dat onder zijn gemeente valt. Vandaag werd de 35-jarige boer aangehouden... bij wie de afgelopen twee maanden vijf keer brand woedde. Hij zei zelf dat hij de afgelopen tijd werd bedreigd... onder meer vanwege een zakelijk geschil... en omdat hij uit de kast was gekomen als homo. Maar nu zit hij vast op verdenking van betrokkenheid bij de branden. De burgemeester hoopt dat hiermee de rust in Werkhoven terugkeert. In Mexico is de nieuwe president López Obrador geïnstalleerd. Hij legde de ambtseed af in het Mexicaanse parlement. De 65-jarige López Obrador is een linkse nationalist. Hij beloofde tijdens zijn campagne een vreedzame sociale revolutie in Mexico... en een harde aanpak van de corruptie. In zijn eerste toespraak als president bedankte López Obrador... de Amerikaanse president Trump voor de respectvolle manier waarop hij tot nu toe door de VS is behandeld. Duitsland en Frankrijk willen dat Rusland de gevangen genomen zeelui uit Oekraïne vrijlaat. Bondskanselier Merkel en president Macron deden hun oproep op de G20-top in Argentinië. Zondag beschoot Rusland bij de Krim Oekraïnse marineschepen... die zonder toestemming in Russische wateren zouden hebben gevaren. De 24 bemanningsleden werden overgebracht naar Moskou. President Poetin heeft volgens zijn woordvoerder op de G20... uitvoerig over het incident gesproken met bondskanselier Merkel. Vanavond spreken de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi elkaar tijdens het diner. Onder meer over het handelsconflict tussen de VS en China. Het weer, op veel plaatsen regent het. Later vanavond wordt het vanuit het westen droog. Minima vannacht rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen. Morgenmiddag is het vaker droog, met in het westen mogelijk wat zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden en het waait flink.